Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie uit PSV Baten Borisov. Op drie toegangswegen in Eindhoven gaan agenten brochures uitdelen... met de mededeling uw veiligheid is niet gegarandeerd. In en bij het stadion is geen politie. De gemeente Eindhoven was bang dat de actie de verkeersveiligheid in gevaar zou kunnen brengen, maar is nu toch tot een akkoord gekomen met de bonden. Er mogen geen wegen worden geblokkeerd. Door de overeenkomst is het kort geding dat de bonden wilden aanspannen van de baan. De agenten voeren actie omdat ze een betere cao willen en lagere werkdruk. Een man uit Lingewaard wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Hij wilde mogelijk een aanslag plegen op moslims, al dus het Openbaar Ministerie. De man van 43 werd in mei aangehouden en zit sindsdien vast. Het OM had aanwijzingen dat hij mogelijk explosieven in bezit had. Tijdens een huiszoeking troffen agenten een alarmpistool aan en een groot aantal kogels. De mishandeling gisterochtend van een man in Amsterdam was mogelijk een poging tot liquidatie, zegt de politie. De man was een medewerker van een winkel waar onder meer afluisterapparatuur wordt verkocht. Hij raakte zwaar gewond. Volgens de Telegraaf had hij afluisterapparatuur verkocht aan Astrid Holleder, om gesprekken met haar broer Willem op te nemen. De daders zijn spoorloos. In Duitsland, in Wiesbaden, is een standbeeld van de Turkse president Erdogan weggehaald. Er kwamen zoveel reacties op het beeld, goudkleurig en vier meter hoog, dat de politie de veiligheid niet meer kon garanderen. Het standbeeld was geplaatst voor een kunstfestival. Erdogan is afgebeeld met opgeheven arm en het beeld leek veel op het standbeeld van Saddam Hussein... dat in 2003 door Amerikaanse soldaten in Bagdad van de sokkel werd getrokken. Het weer, op steeds meer plaatsen buien. In het zuidoosten mogelijk met onweer.